spoedige start. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Op stad heeft een activiste geprobeerd het beeld van het kindje Jezus te stelen uit de kerststal. De vrouw van de vrouwenrechtenbeweging Femmen was topless en beklom de kerststal terwijl ze God is een vrouw riep. De vrouw is gearresteerd. Twee uur later hield paus Franciscus een kersttoespraak op het plein. Daarbij waren 50.000 mensen aanwezig. Femmen steelt beelden van kinderen bij religieuze rituelen om te benadrukken dat vrouwen de baas zijn over hun eigen lichaam. En het is ook kritiek op het idee dat een kind door God is gegeven en niet door een vrouw. Luchtvaartmaatschappij Emirates heeft de vluchten tussen Tunis en Dubai opgeschort in verband met de dreiging van een aanslag. De luchtvaartmaatschappij zegt dat volgens informatie van Tunesische veiligheidsdiensten een aantal vrouwen een terreurdaad wil plegen. Dat meldt een Tunesisch persbureau. Verder is nog weinig duidelijk over de terreurdreiging. De Russische oppositieleider Navalny mag niet deelnemen aan de presidentsverkiezingen in Rusland in maart. Centrale kiescommissie stelt dat dat niet kan omdat hij ooit is veroordeeld. Onder meer voor het verduisteren van een partij hout en voor het organiseren van politieke manifestaties zonder toestemming. Navalny roept nu op tot een boycott van de verkiezingen. Hij noemt de oude veroordelingen politiek gemotiveerd. Bij een restaurant in Leidschendam zijn vanmiddag 19 mensen onwel geworden door koolmonoxide. Elf mensen moesten naar het ziekenhuis. Nadat in het restaurant iemand onwel was geworden stelde de brandweer een verhoogde concentratie koolmonoxide vast. Die kwam uit een apparaat in de keuken. Het restaurant mag vanavond gewoon weer open. Het weer, vannacht een tijdje regen, in de ochtend nog een enkele bui, maar later breekt de zon door. De temperatuur is morgen ongeveer 7 graden.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 I wish you a hopeful Christmas I wish you a brave new year. All anguish, pain, and sadness, leave your heart and let your road be clear. They said there'd be snow at Christmas. They said there'd be peace on earth.